Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Oranje Hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. De goals werden gemaakt door Maria Verschoor, Frederike Matla en Felice Albers. Pas in het vierde kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug... met een tegengoal van Agustina Gorzelani. De finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamilon Mulders. Hij wordt per 1 september opgevolgd door Paul van As. In Rotterdam is een jong kind neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een man van 22 als verdachte aangehouden. Het is een actief dienende militair, bevestigt de Koninklijke Marechaussee. Die heeft het onderzoek overgenomen van de politie. In de woning in Rotterdam-Zuid wordt sporenonderzoek gedaan. Volgens regionale omroep Rijnmond is het slachtoffer mogelijk een baby van 6 tot 8 maanden oud. Ghana heeft te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na twee bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de twee overleden patiënten. Het is voor het eerst dat Ghana te kampen heeft met het Marburg-virus dat erg lijkt op ebola. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Bij de schietpartij op een basisschool in Texas greep de politie te laat in door systematische fouten en slechte besluitvorming. Dat concludeert een parlementaire commissie in Texas. Er waren 376 agenten naar de school in Uvalde gestuurd, maar onder meer door slecht leiderschap lieten zij de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. Hij schoot 19 kinderen en twee docenten dood. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 13 en 17 graden.